Van 9 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De hoge snelheidslijn blijft last houden van vertragingen en uitval. Volgens de NS komt dat doordat er vanaf komende maand meer treinen gaan rijden op de HSL. De Eurostar naar Londen en de Intercity naar Brussel komen erbij. Daardoor gaan er dagelijks bijna 250 treinen over de hoge snelheidslijn. En volgens de NS is de spoorlijn daar niet geschikt voor. Er zitten verschillende veiligheidssystemen en stroomspanningssystemen op het spoor. ProRail schat dat het zo een paar honderd miljoen euro gaat kosten om dat aan te passen. Elke dag hebben gemiddeld 25 agenten te maken met fysiek of verbaal geweld. In totaal waren er vorig jaar 9100 incidenten. Het gaat onder meer om schelden, beledigen, slaan of schoppen, maar ook om ernstigere zaken. Zo werd vorig jaar acht keer een agent aangerand en was er vier keer een poging tot moord op een agent. De politie noemt geweld en agressie tegen agenten onacceptabel. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is inderdaad naar Peking gereisd voor een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Sinds er zondag een zwaar bewaakte trein in Peking aankwam, werd er al gespeculeerd over het bezoek. Bijzonderheden over wat er is besproken zijn niet bekendgemaakt. Inmiddels is Kim weer terug in Noord-Korea. Beginnende ZZP'ers zijn steeds jonger. Volgens het CBS was in 2015 van de mensen die een eenmansbedrijf begonnen... ruim 41 onder de 35 jaar. Tien jaar geleden was dat nog 32 Het percentage oudere starters nam juist af. In totaal begonnen in 2015 minder mensen voor zichzelf dan in 2008. Ook stopten meer ZZP'ers naarmate het beter ging met de economie. In veel gevallen gingen ze bij een bedrijf in dienst. Het weer is bewolkt en al snel gaat het regenen. Vooral in het zuiden van het land wordt het nat. Het wordt een graad of acht. Pas vanavond trekt de neerslag weg en wordt het een graadje koeler. Morgen zon, maar ook wat buien en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 daarna richting Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en Hoogmade drie kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk de linkerrijstrook is dicht. A12 daarna richting Utrecht.